Op sociale media gaat een video rond van honderden gevangen Palestijnse mannen en jongens in ondergoed. Ze worden door Israëlische militairen vastgehouden in een voetbalstadion. Op de beelden zijn Israëlische tanks te zien die rondrijden. De mannen en jongens lopen geboeid in een rij en worden bewaakt door militairen. De beelden zijn nog niet onafhankelijk geverifieerd. Het water in de Rijn, Waal en IJssel zal de komende dagen nog verder stijgen. De waterschappen verwachten dat er nog zo'n 2 meter bij komt. Het hoogwater zorgt op meerdere plekken voor overlast. Inwoners van het Overijsselse Fortmond moeten met een bootje naar het buurtschap worden gebracht... omdat de enige toegangsweg onder water staat. En in Brabant moest de brandweer een diepe gul graven op een recreatiepark... omdat een aantal mensen waren ingesloten door het water. Nooit eerder zijn er zoveel pinbetalingen gedaan bij winkelkassa's als afgelopen zaterdag... Naar schatting werd er ruim 25 miljoen keer betaald met een pinpas... wat goed was voor ruim 800 miljoen euro. Dat meldt de betaalvereniging Nederland. Het aantal pinbetalingen ligt 15% hoger dan op de drukste dagen in 2022 en 2019. In de coronajaren 2020 en 2021 waren veel winkels namelijk gesloten. En de afgelopen eerste kerstdag staat in de top 3 van warmste eerste kerstdagen ooit.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 you, you'd sell your soul for a tacky song.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 you'll go down in history.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 gezegd dat je mij ging laten 笑我。 nacht zijn en de dag zonder once again the world could always be a holiday, just a holiday. And don't, don't forget, forget the, love the love under the Christmas tree. Tonight, Tonight. put love, love under the tree. under the Christmas tree. Merry Christmas, Merry Christmas. Everybody around the world, wherever you may be, don't forget the love under the Christmas tree.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 baby

a stranger You're all I'm thinking of I praise the Lord above For sending me love I cherish every hug I really love it all on you Dale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 Christmas past is past. Christmas present is here. Next year, all our troubles will be out of sight. Have yourself.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 allemaal fijne dagen en een voorzitter.